Shell ziet ook de toekomst met vertrouwen tegemoet, onder andere door de recente vondst van een groot olieveld in de Golf van Mexico. Shell en DSM profiteerden van het aantrekken van de economie. Ze hebben ook allebei sterk in de kosten gesneden. DSM boekte een netto-winst van 130 miljoen tegenover 13 miljoen in het eerste kwartaal van vorig jaar. Om de regio Parkstad Limburg leefbaar te houden moet voor zeker een half miljard euro worden geïnvesteerd. Blijkt uit een onderzoek in opdracht van de provincie en het ministerie van Vrom. De acht Parkstadgemeenten, waaronder Heerlen en Kerkrade, hebben te maken met krimp. Nu wonen er nog 250.000 mensen en als er niets gebeurt daalt dat naar 180.000 in 2040. Om de leefbaarheid op peil te houden moet worden geïnvesteerd in betere voorzieningen en banen. Het geld is verder nodig voor sloop van woningen, nieuwbouw en het bouwen van zorgwoningen voor ouderen. In een aantal steden staken parkeerwachters vandaag. Dat gebeurt in Den Haag, Utrecht, Haarlem, Haarlemmermeer en Hoorn. Gemeenten waarschuwen wel dat de automobilisten er niet vanuit kunnen gaan dat ze overal gratis kunnen parkeren, omdat niet alle parkeerwachters staken. De actie is bedoeld om een betere CAO voor de gemeenteambtenaren af te dwingen. In Den Haag staken daarom ook de straatvegers. Ze willen pas op 1 mei weer aan het werk gaan, maar de gemeente probeert met een kort geding te voorkomen dat er rond Koninginnedag wordt gestaakt.